Wij zijn dol op de heide en op de weide. is zo fijn. Niks pikken voor de lijn. Dat mag voor mij overboren zijn. Jou met de banjo en Lien met de mandolin. kaartje met haar mondharmonicaatje. Duitje met verluidje. Je moet dat clubje zien.